Die zitten al lang thuis en moeten lessen of colleges volgen achter hun laptop. Onder meer bij de PvdA willen ze een deltaplan voor jongeren. En wat mij betreft zou daarin moeten zitten een extra college, en studiejaar... zonder extra kosten voor eh, alle jonge mensen die dat nodig hebben. Ik zou concrete plannen voor jongeren, ook voor jongeren die nu in de knel dreigen te komen... ook jongeren die nu een deel van hun studententijd een beetje door de vingers hebben zien glippen... en ook achterstanden hebben opgelopen. Ja, dat zou onderdeel moeten zijn van zo'n herstelplan. Of het kabinet het ook ziet zitten, dat horen we later. In de Tweede Kamer wordt vandaag weer gedebatteerd over de corona-aanpak. Ziekenhuizen hebben weer iets meer ruimte voor gewone operaties. Op dit moment is 35% van de normale zorg uitgesteld. Vorige week was het nog 40%. Minstens 15 mensen die vanochtend in Doetinchem in de rij stonden voor een coronaprik... konden weer naar huis, omdat de naalden op waren. De spuiten worden gehaald. Later vandaag moet iedereen terugkomen om alsnog het vaccin te krijgen. Het gaat langer duren voor het hoge water in de rivieren weer wat gaat zakken. Nu al staan kades zonder water en kun je de uiterwaarden niet meer in. Zaterdag wordt de hoogste stand verwacht, maar doordat het in Duitsland en Zwitserland weer gaat regenen... kan het wel tot eind volgende week duren voordat het weer wat zakt. En heb je afgelopen jaar bijzondere filmpjes of foto's gemaakt van de coronacrisis? Hou ze dan niet voor jezelf. Het Leids Archief wil ze graag hebben. Zodat ook later nog te zien is wat voor tijd dit was. Ze zoeken bijvoorbeeld nog beelden vanuit de supermarkt. We hebben op dit moment maar een paar foto's van lege schappen. Terwijl die toch in het begin gemaakt moeten zijn. Ehm, en als je het nu zou willen maken, dan zou je ze moeten anseneren. Want op dit moment zijn er geen leegschappen meer. Want de hamsteren, dat is echt alleen maar in de hele e- eerste periode geweest. Nou, veel foto's en filmpjes staan nu natuurlijk op Insta of Facebook. Maar het archief zegt dat het maar de vraag is voor hoe lang. Zij beloven ze voor veel langere tijd te bewaren. Het weer in delen van Noord-Holland en Friesland kan het erg mistig zijn. In de rest van het land is soms de zon te zien. Het is een graad of 9. Morgen is er veel bewolking. Valt er misschien een spatje regen. Temperatuur ligt dan tussen de 1 en de 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de weg gaat het prima in onze regio.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 op 106.9 ZFM We're going to dance We're going to dance going to dance and have some fun. fun. torso. Yeah. Hawk got a deal you wanna know. Wanna know. Delightful, truly delightful. Life Making it, doing it, especially at a show.